Mariel Hageman met het NOS Journaal. De storm van vandaag is de zwaarste juli-storm sinds het begin van de metingen in 1901. Vanmiddag is er tussen 1 en 2 uur in IJmuiden minimaal 10 minuten lang gemiddeld windkracht 10 gemeten. Dat betekent dat er sprake is van een zware noordwestenstorm. Het is de afgelopen eeuw nog niet eerder voorgekomen dat er in juli langs de Nederlandse kust een zware storm stond, meldt weerplaza.nl. Het oude record was in handen van het meetpunt De Kooi bij Den Helder en werd gevestigd op 29 juli 1956. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om Den Haag te mijden. Bijna alle wegen vallen naar de stad zijn dicht vanwege de storm die op dit moment over Nederland trekt. Den Haag kan alleen nog via de A13 worden bereikt. De A44 is dicht vanwege afgewaaide takken die op de weg liggen en op de A4 ligt een omgewaaide boom. Op last van de weginspecteur is ook de A12 bij Reewijk dicht. De vele bomen langs de weg leiden tot een gevaarlijke situatie. In Amsterdam rijdt voorlopig geen enkele tram. Dat heeft vervoersbedrijf GVB besloten in overleg met de politie. Het is nog niet bekend wanneer de trams weer rijden. Er rijden ook geen treinen meer van en naar het Centraal Station in Amsterdam. Op veel plaatsen in het westen is de dienstregeling van NS verstoord door de weersomstandigheden. Her en der liggen bomen op het spoor. Minister van de Steur vindt het onbegrijpelijk dat de politie weer actie gaat voeren. Hij zegt dat het kabinet onlangs extra geld heeft uitgetrokken voor de politie en een principeakkoord heeft gesloten over loonsverhoging. De minister zegt dat de politiebonden het akkoord negeren en weigeren in gesprek te gaan. De bonden besloten gisteren door te gaan met de CAO-acties. Het weer langs de kust waait het hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 9. Verder zijn er zware tot zeer zware windstoten mogelijk van 80 tot 110 km per uur. Als het regent daalt de temperatuur tot een graad of 14. Vanavond zijn er vanuit het westen opklaringen, de wind neemt dan af. Morgen eerst zon, tegen de avond vanuit het zuiden regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn diverse snelwegen dicht door afgerukte takken en omgewaaide bomen. Onder andere de A4, de A44, de A12 en de A20. En ook zijn diverse wegen deels versperd. Zoals de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Die is deels versperd bij Vinkenveen. Drie rijstroken zijn daar dicht. Het leidt tot een file van 5 kilometer. Daar ligt een groot zeil op de weg. De A4 van Amsterdam naar Den Haag is helemaal dicht. Bij Roelevarensveen door een balk op de weg. De A12 Den Haag-Utrecht in beide richtingen bij bodegraven door omgewaaide bomen. En de A20 gouden Hoek van Holland die is dicht bij Nieuwkerk aan de IJssel door omgewaaide bomen. De A44 kun je bij de uh, eh, Beterma helemaal mijden. Daar wordt aan de weg gewerkt bij Leiden. En op diverse plaatsen zijn er wegafsluitingen door omgewaaide bomen en takken. De N9 van Den Helder naar Amstelveen is ook lastig begaanbaar bij Akersloot. Daar liggen ook veel takken op de weg.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 Fire. de Fantasy. Ja, het is 7 eh, over vier In dit uur eh, onder meer de volgende onderwerpen. ja, om, vanwege de actualiteit natuurlijk enigszins gewijzigd. Uh, kwart over vier, luisteraars, dan doen we de evenementenagenda. En er zijn vanaf morgen een heleboel evenementen in en rondom ons dorp... die <laughs> uw aandacht verdienen. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Dat allemaal om kwart over vier. Dan hebben we om half vijf natuurlijk het dier van de week... en die luistert naar de naam Dolly. Het gedicht van de week heet deze week in het Engels... want als je het gaat vertalen dan wordt het wat lastig... en gaat het hele gevoel van het gedicht ervan af. Dus eh, vandaar dat we eh, het eh, gewoon origineel in het Engels doen. En de titel is Honey Come Back. verder kijken we natuurlijk even de Tour... want zo langzamerhand zijn de heren aan de voet van de Alp Dues aangekomen... en met nog, even kijken, 9,3 kilometer te gaan naar de, kop, naar de top van de Alpe d'Huez is het een en al spanning rondom. Met, uh, met even kijken, eh, de, ja, de, de, achtervolgers, de, laten we zeggen, die zitten op 18 seconden van eh, de, de, de eerste. Die is ontsnapt uit dat groepje. En dan op twee minuten hebben we Valverde. En dan in de vierde groep op 2 minuten 30 hebben we de gele trui. dus genoeg uh, reden om ook dat even goed te gaan volgen. Want het zal wel een oranje gebeuren zijn daar op de Alpe d'Huez. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om eh, te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En mochten er nog eh, eh, berichten zijn omtrent het noodweer... dan zullen we u die zeker niet achterhouden. En hier is Cracky Reporter.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 Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Mm-hmm. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Ja, dat mag gewoon eh, nooit eigenlijk, hè? De handjes laten gaan. Nee, die mag je nooit laten gaan, die handjes van je. Nee. Nou. Maar dit keer mocht het wel met eh, deze lekkere single van Track Reporter. Je hoorde de Liquid Spirits. Nou, zometeen de evenementagenda. Maar eerst wil ik je nog even wijzen op uh, eh, CFM TV. Want dat is weer elke vrijdagmorgen, eh, Albert-Jan. Van 10 tot 12. Van 10 tot 12. Roel van het Hof en Rob Bossink voorzien u dan van ja, evenementen in en rondom Zandvoort. En dan via de televisie. Kanaal 40, digitaal via Ziggo.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 Maar ook op tv kun je live kijken naar CFM TV tussen 10 en 12 uur. Met uiteraard eh, heel veel registraties vanuit Zandvoort van evenementen en gebeurtenissen die hier gebeuren. Je ziet het elke vrijdagmorgen op CFM TV, kanaal 40, digitaal via Ziggo. Nou, achter dat verhaal eh, van eh, inderdaad de televisie draaiden we Bill Medley en Jennifer Lawrence in The Time of My Life. Ja, heel veel evenementen vandaag die gaan of eh, gingen niet door, maar gelukkig is er ook weer een dag van morgen. Ja, en luisteraars, als u morgen, als alles weer wat tot bedaren is gekomen, om het zo maar eens te zeggen... en u bent toevallig op vakantie in Zandvoort of u, bent, u woont in Zandvoort en bent er nog niet geweest... dan is wellicht dit het volgende een goede tip. En dan heb ik het over het Zandvoortsmuseum. Museum. En het gaat dan over het Zandvoortse strand. De tentoonstelling Het Zandvoortse strand vertelt het fascinerende verhaal... van het strandleven van Zandvoort aan zee door de jaren heen. En die eh, tentoonstelling is nog te, bezichtigen vanaf tot 16 augustus. De entree bedraagt 2,25 euro per persoon... en kinderen tot 18 jaar zijn gratis. En morgen is er hopelijk ook weer eh, tijd voor Kids Fun World en dat is de, op het Badhuisplein en de aangrenzende boulevard... is er geen kermis meer in de vorm van het afgelopen jaren... maar er komt een, is een Kids Fun World met leuke attracties voor de kinderen. Nou, vandaag zal het wel eh, niks van, eh, van worden. Ik hoop dat het een beetje heel is gebleven... en dat het morgen weer gewoon van start kan gaan. De Kids Fun World. En dat is nog tot, uh, eh, 9, tot en met 9 augustus. En dat is op het de boulevard Badhuisplein, de kermis voor de jeugd. Wat morgen ook gepland staat is vanaf 9 uur s morgens de Vlooienmarkt. En die wordt eh, dit jaar, eh, deze keer gehouden op het circuitpark Zandvoort. En dat begint al om 9 uur morgenochtend en tot 4 uur s middags. Gebruikte spullen, curiosa en antiek zijn de items... die men in veelvoud op deze vlooienmarkt kan aantreffen. En de entree bedraagt 3 euro per persoon. Dat allemaal morgen dus vlooienmarkt vanaf 9 uur morgenochtend... op het circuitpark Zandvoort. Dan morgenmiddag is het weer tijd voor Jazz aan Zee... en dat wordt een heerlijke Cubaanse aangelegenheid. Cubaanse salsa in Zandvoort. En daarvoor wordt u verzocht zich te vervoegen bij Talassa, strandafgang nummertje 18... en wel het gedeelte waar het café Het Juddetje is eh, gevestigd. Uw gastheer Ton Ariensen zal u vanaf 4 uur verwelkomen... met inderdaad Cubaanse muziek. Son Bonbon is een vier, eh, viertal eh, personen met veel good muziek van uitstekende kwaliteit. Zij spelen traditionele Cubaanse salsa muziek uit de jaren 50... en hebben hun eigen arrangementen daarop gemaakt. Een heerlijk, heerlijk middagje, CQ-avond, swingen aan zee... met Cubaanse salsa bij Talassa, eh, strandafgang nummertje 18... en dat allemaal morgen vanaf 4 uur. Ook morgen, maar dan vanaf 5 uur bent u van harte welkom bij het Wapen van Zandvoort. Gasthuisplein Zandvoort. In de Summertime Part 2. Michael Knubben en Johannes van Sta vanaf 5 uur in het Wapen van Zandvoort. Gratis entree. Heerlijke summertime muziek. Morgen vanaf 5 uur in het Wapen van Zandvoort. En dat duurt allemaal tot 7 uur. Dan is er eh, op 31 juli is het ook tijd voor het café uh, en Hardy... want die hebben dan een cocktailparty. Cocktailparty met heerlijke salsa-muziek wederom. Met medewerking van de Braziliaanse cocktailspecialist Tom Pacheco. Dat allemaal op 31 juli bij Café Lal en Hardy. En het begint allemaal om 8 uur s'avonds en het duurt tot 12 uur. Cocktailparty bij Café Lal en Hardy aan de Halterstraat. Nou, vanavond gaat hij dus niet door. Zoals velen al weten, het Ayuma Summer Festival. Maar op zaterdag 1 augustus presenteert Ayuma eh, wederom deze eh, gezellige eh, avond, CQ-middag. En het begint allemaal al op die 1 augustus om half 11 s morgens... en loopt door tot 10 uur s'avonds. avonds. En Ayuma is gevestigd aan het Zuidstrand nummertje 2. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden op de website van www.ayuma.nl. Ook op 1 augustus is het tijd voor Vestfaria. En dan hebben we het over Safari Club Strandafgang Paulusloot nummertje 2. Prijs per persoon vanaf 10 euro. Na het, het, avontuur van de eerste twee festivals blijft de derde editie natuurlijk niet uit. Op zaterdag 1 augustus nemen ze u mee daarom naar een creatieve safari... een kleurrijke wildernis op de mooiste plekjes en van moeder aarde... Waar de vrijheid oneindig is het strand wederom. Ze gaan op ontdekkingsreis. Dus dat allemaal op 1 eh, eh, eh, augustus vanaf 1 uur s middags tot 11 uur s avonds. Safari Club, strandafgang Paulusloot, deze 1 augustus. ook op 1 augustus is weer Swing Station Beach Party... en dat vindt plaats in de haven van Zandvoort, Paulus Boulevard, Paulusloot nummertje 9. Voor de negende jaar alweer organiseert Swing Station strandfeesten voor Friendly 30 Up... Met andere woorden 30 plus. En natuurlijk is Zandvoort de place to be. En eh, dat begint natuurlijk ook nog zoals gezegd om half zes avonds op deze 1 augustus en duurt tot 12 uur. Place to be, de haven van Zandvoort. Swing Station Beach Party. En op 2 augustus, ja, liefhebbers van oldtimers... het Nationale Oldtimer Festival en Paddock Porsche. En dan hebben we het over het circuitpark Zandvoort op deze 2 augustus. Op zondag 2 augustus organiseert Automotive het Nationale Oldtimer Festival op circuitpark Zandvoort... met een programma waarin aandacht is voor zowel klassieke straatauto's... als historische racewagens. Liefhebbers, het is een aanrader. En het begint al met smorgens morgens om 9 uur en het loopt door tot 6 uur op 2 augustus. Nationaal Oldtimer Festival in Paddock Porsche, circuitpark Zandvoort. Dan gaan we naar de...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 Ook op 2 augustus, de eh, place to be, de Poststraat Kerkplein. En dan is er een kunstmarkt onder de titel Place du Tertre. Op deze kunstmarkt staan kunstenaars waarvan enkele met hun vak bezig zijn. Zo kan men in het echt zien hoe het, werkt, hoe het werk tot stand komt... en kan er natuurlijk ook meteen een mooi kunstwerk aangeschaft worden. Dat allemaal op 2 augustus, eh, de Poststraat Kerkplein... een kunstmarkt en dat begint allemaal nogmaals 10 uur s morgens op 2 augustus. Meer informatie kunt u vinden op de website www.bkzandvoort.nl www.bkzandvoort.nl Plas nu Detre, 2 augustus. Ook op 2 augustus, Summer Love on the Beach. Ja, ik ben er nog niet. Uh, dan hebben we het over Azuro, strandafgang, strandpaviljoen 4D. Ouderwets lekker feesten zoals het vroeger aan het strand was. Gratis entree en met je blootje voetjes dansen in het zand... tot de zon ondergaat op de muziek van de DJ's. Dat allemaal op 2 augustus. Dat begint smiddags om 1 uur en duurt tot 10 uur s'avonds. Place to be, Azuro, strand af, strand, Zuidstrand, strandpaviljoen 4D op deze 2 augustus. En nog eens voor de jazzliefhebbers, vergeet u het niet... 8 augustus is het weer tijd voor Jazz Behind the Beach. Schrijft u het vast in uw agenda. In eh, navolging van, Wayway, van Jazz Behind the Beach op deze zaterdagavond... zal ZFM de volgende dag van in ieder geval van 10 tot 12 een soort jazz behind the mixer eh, gaan doen. Eh, in, in, aanvulling op het jazz behind the beach gebeuren op die zaterdagavond 8 augustus. Vanaf 7 uur tot half 1 s'nachts. En dat, begint allemaal, dat is allemaal op het in en om, rondom het Raadhuisplein tot zover. Zo, dat was weer eh, ruim zeven minuten lang, uh, <laughs> Albert-Jan. er is genoeg te doen is altijd. Ja, toch? Ja, dat blijkt wel, hè. nou, wil je de evenementen eh, op je gemak nalezen? Dat kan op de CFM-app, want ja, hij is geüpdate, hè, de CFM-app. Hij is weer helemaal up-to-date. Hij is weer helemaal up-to-date, dus download hem nu in de Play Store of de App Store. Of zelfs ook in de Windows Store is hij gratis verkrijgbaar. En nu ook weer een eh, nieuw, eh, nieuw gebeuren aan die eh, app toegevoegd. Je kan ook sports volgen uit Zandvoort. Dat allemaal via de CFM-app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. But you're doing just fine. You said, I'm sorry, babe. I just want to shine. Here's where you lose your mind. just dat zomergevoel te pakken hè, bij deze plaat, eh, Albert-Jan. Ja, maar je bent ook weer gelijk met de neus op de <laughs> feiten gedrukt. Want onze collega Fred komt net binnen. Ja, hij is er gelukkig weer. Ja, die kwam uit Haarlem. Met gevaar voor eigen leven, kan ik eigenlijk wel zeggen. Want de, eh, de, de fietspaden zijn eh, nauwelijks nog begaanbaar. Dus hij is zo vrij geweest om over de, inmiddels weer vrijgemaakte weg te rijden. Dus ook van tussen 5 en 7 zijn we live voor u aan het uitzenden... met Entertainment for You met onze collega Fred. Nou, Fred, ik ben helemaal trots op je. Ik ook, ik ook. Jij ook. Oké, okay, eh, waar gaan we bezig? Oh ja, van de, dier van de week. Dier van de week. En die luistert naar de naam Dolly. En Dolly is een echte lapjesdame. Een eigen willetje en een beetje onberekenbaar. Ze houdt best wel van aaien en op schoot liggen... maar als het haar genoeg is en je gaat door, dan krijg je een mepje. Optillen kan, ze, eh, optillen kan niet, want daar houdt ze helemaal niet van. Ze houdt niet van kinderen, die zijn haar te druk. En ze, ze slaat ze weg. Honden vindt ze ook niet leuk en de soortgenootjes ook al niet. Het dierenhuis is dus op zoek naar een huis voor haar alleen... waar ze het rijk eh, al, inderdaad voor haar alleen heeft. Ze gaat graag naar buiten, dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. Bent u eh, de geschikte ouders voor Dolly? Ga dan even kijken in het asiel, want daar verblijft Dolly momenteel. Dolly verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemerland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888... 571-3888 of kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl... want ook Dolly verdient een thuis. Dat vind ik ook. Dolly moet gewoon weer een goed plekje krijgen. Toch? Vind ik ook. Zo is het. Dus eh, ga naar het eh, Kennemer Dierenhuis voor Dolly... of andere leuke dieren al daar.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 dag vandaag. Ook hier in uh, met dat uh, noodweer. Code rood werd eh, afgegeven door het KNMI. En niet geheel onterecht zou ik maar zeggen. Want inderdaad, diverse bomen zijn gesneuveld. mensen moesten zeg maar, gered worden, althans hun huis moest gered worden. Bijvoorbeeld van collega Henny Ruckerts. Ja, daar zijn al die, die mensen keihard bezig. Die hulpverleners, Albert-Jan. Ja, dat is toch geweldig. Brandweer, politie, en eh, mensen van de groenvoorziening eh, noem maar op. Dat duurt nog wel even. Ja, die zijn nog wel even bezig. Nou, dank in ieder geval eh, voor de hulp. Ja, en, zeker. Ja, voor hun, de plaat hè, van Joe Cocker. With the help for my friends. Zo is het maar net. Die was voor jullie. Hier is Save Me van Listen Bee. me. Well, go to sleep like I'm done. Ja, dan komt eh, collega Fred eh, net eh, uit Haarlem helemaal naar de studio van, van CFM. En toch is hij alweer aan het dansen op deze plaat. Ja, dat is zo leuk van Fred. Joh, de Listen B en Save Me. En uh, zo dadelijk tussen 5 en 7. Dan gaat hij los met Entertainment for You. Nou, in het laatste kwartier van dit programma krijg je nog heel veel mooie muziek. En het gedicht van de dag komt eraan naar deze van Frank Boeien. Ik weet niet jou zoveel heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park. De auto ligt en bescheiden je lichaam. Zonder ogen, zonder herinnering. Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehad. Ook niet toen. Dat was Frank Boeien in de Kronenburgpark. Ja, daar komt hij aan, hè. Het gedicht van de dag. Well, honey. I know I've said it many times before. I said I'd never say it again. I guess I shouldn't say anything at all. Since since you're supposed to belong to him. But I just can't let you go. But I'm telling you just how much I love you. So that is why I'm gonna say it one more time. Honey, come back, I just can't stand it. Each lonely day's a little bit longer. And the last time I held you seems like a hundred years ago. Back to his arms and never know the joy of love that used to taste like. Honey, come back where you belong, to only me. Well, I'll guess that's all about I gotta say. So I'm just gonna pack my bags and I'm walking away. I know those bright lights are calling you, honey. Big fine cars and fancy clothes. But if you ever want someone to just love you and someday you just may, just give me a call. You know where I am and here's what I'll say. Honey, come back, I just can't stand it. Each lonely days are a little bit longer. And the last time I held you seems like hundred years ago. But to his arms I never know the joy of love that used to taste like. Honey, come back where you belong. Dankjewel Albert-Jan voor het gedicht van de week. Ja, zo mogen we eigenlijk wel eh, noemen ditmaal, want eh, morgen hebben we geen gedicht. Nee, we hebben een vrije dag, hè? Wij zijn vrij morgen. Oh, maar gelukkig hebben we Andor nog. Andor die uh, doet Zandvoort op zondag. En dat gaat weer heel erg mooi worden met ook de finale van de Tour de France. Maar die is zo'n beetje wel beslist, hè, nu? Ja, en de, de Fransen zijn natuurlijk weer in jubelstemming. Ja. Want eh, de Fransman Pino heeft eh, de etappe gewonnen eh, van de, naar de Alpe d'Huez. Maar Nederlanders laten zich niet onbedeeld... want als zesde finish de Geesink, als zevende Bauke Mollema...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 I'm digging, I'm digging it out. Eh, het is niet zo moeilijk, eh, <laughs> Het is geen moeilijke tekst, nee. Nee, toch? Hoeha, <laughs> hoeha. hoeha. Ja, toch, Fred? <laughs> Ja, ja, die, ja. die moeten van niet ja, De Kovacs en uh, eh, Diggin. Het einde alweer van dit programma, Albert-Jan. Ja, dit bewogen programma, maar ja, ja, ja, ja, wat een storm, hè, vandaag. Wat, er is nogal wat gebeurd, zeg, vandaag. En het zal nog wel een, wat dagen duren voordat alles weer is bijgewerkt. Dus alle hulpverleners op voorhand alvast hartelijk dank. Eh, wat gaan wij morgen doen? Uh, Grand Prix kijken. Ja, wij gaan morgen om twee uur lekker de Grand Prix kijken. En uh, Anders Sandberg neemt de honneurs waar bij, tijdens Zandvoort op zondag. En dan zijn wij er zaterdag weer. Zijn wij er zaterdag weer. Maar blijft u luisteren, want van vijf tot zeven hebben we live... Fred in de uitzending. Veel plezier met Fred. Entertainment for you. Zo is het. En wij zijn de volgende week weer.